Daarom willen ze opsporingsbevoegdheid krijgen. Stel je voor dat er een, eh, een arts in Nederland is... die aan de ene, in de ene hand een lijst met sporters heeft... en de andere een, een tas vol met doping. En de politie of, of een andere opsporingsdienst die heeft eh, daar kennis van... dan zullen ze die informatie niet met ons mogen delen misschien wel willen delen, maar niet mogen delen. Omdat wij nu eenmaal die opsporingsbevoegdheid niet hebben. De dopingautoriteit heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om het te regelen. Ja, ken je die staking die een week zou duren? Nou, het liep toch wat anders voor vuilnisophalers in Den Bosch, Amsterdam en in Limburg. Nu er een nieuwe CAO is voor gemeenteambtenaren, waar zij onder vallen, gaan ze weer aan het werk. Ze krijgen er nu 240 euro per maand bij en dat was hard nodig, vertelt deze actievoerder. Wat kunt u dan nu eh, wel doen wat u eerder niet kon doen? 10 <laughs> minuten douchen in plaats van 5. <laughs> nee, maar eh, eh, je, kunt net wat meer boodschappen doen. Je kunt eh, weer net een ander segment gaan kijken. En ja, ja toch net die kilometer meer rijden. Het maakt een wezenlijk verschil. Vorige week werd er in Groningen en Rotterdam gestaakt. Daarvoor al in Utrecht. En in de steden was het uiteindelijk een flinke bende aan het einde van die staking. Ook BOA's gingen even niet aan het werk. En Tesla heeft de standaardinstellingen van de camera's in hun auto's aangepast... na een klacht van de autoriteit persoonsgegevens. Als je Tesla geparkeerd stond, filmden de vier camera's alles in de omgeving standaard. De toezichthouder vond dat... Een grove schending van de privacy van al je voorbijgangers je kunt er ook hele rare dingen mee doen. Hè? Je kunt ook eh, voor een eh, huis waarvan je graag wil weten wat daar binnen gebeurt... je Tesla parkeren en dan de hele tijd filmen wat daar binnen gebeurt. dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Uiteindelijk moet je als auto-eigenaar zelf aan de privacyregels houden. Maar volgens de toezichthouder is dat een stuk makkelijker als de instellingen standaard goed staan.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 In Noord-Holland eh, staat het compleet vast bij Amsterdam door een ongeluk op de A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel zijn er eh, drie rijstroken dicht. En daardoor staat het compleet stil op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 over 4 kilometer.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 All I do each night is think. Oh, yeah. Of all the times I close the doors to keep my close love within. The door. If you can't forgive the past, I understand that. Can't understand why I did this to you.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 You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, you. Freak. Take it down, you got me foolish. You don't know what doggy dog style. I'm not sure of what I see, You that don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes, mostly no other guys. Are you telling me this is a sign? No. Think about it, boy, leave her alone. Nigga, you ain't no chill. brother, trying hard to make it right.